De jongste was twee jaar oud. Hij werkte tot voor kort op een basisschool in zijn woonplaats. Ook was hij oppas bij mensen thuis. Op beide plekken zou het misbruik hebben plaatsgevonden. Hij maakte twintig slachtoffertjes, zegt het OM. Het gaat om kinderen die aan zijn eh, toezicht waren toevertrouwd. Oppaskinderen, leer, eh, leerlingen. Eh, en het misbruik vond op een geraffineerde manier plaats. Uiteindelijk ook in een klas waar anderen kinderen bij, passen, eh, zaten. En dan past alleen een gevangenisstraf van 15 jaar, is een forse straf... en een tbs-maatregel met dwangverpleging. Op de telefoon en de computer van de man zijn duizenden foto's en filmpjes... van de seksuele handelingen gevonden. De Oekraïense president Zelensky is morgen in Nederland. Hij zal een bezoek brengen aan de koning en de Tweede Kamer, die hij ook zal toespreken. Daarnaast heeft hij een ontmoeting met demissionair premier Schoof. Ze gaan praten over de steun aan Oekraïne en de gesprekken over een einde aan de oorlog met Rusland... die op dit moment in Berlijn worden gevoerd. Luchtvaartmaatschappijen KLM en Corendon blijven naar Curaçao vliegen. KLM zegt de bol goed in de gaten te houden en contact te houden met luchtvaartautoriteiten. De afgelopen dagen waren er twee meldingen over bijna ongelukken... waarbij militaire toestellen onherkenbaar op de radar in de buurt van passagiersvliegtuigen vlogen. En voor het laatst wordt vuurwerk verkocht aan consumenten. Ook in Hattem in Gelderland. Daar wordt het begin van de verkoop traditioneel gestart met een vuurwerkshow. Maar die was nu dus voor het laatst. Ik zat wel jammer vinden eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ja. Het is natuurlijk niet te bedoeling dat de honden er ook bang van worden... en dat de hulpdiensten eh, er ook mee te maken krijgen. Maar ik blijf wel vinden dat het er wel bij hoort. Ik weet best dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Je kan het gevaarlijk gebruiken. Maar zonder risico worden we ook niet groot. Hè? Wat ga je dan doen? We vallen in een gat. Ik weet, ik weet echt nog niet. Ja, wat meer kerstboom verkopen. Maar ja, het haalt niet aan eh, bij eh, drie dagen vuurwerkverkoop. Op de vuurwerkshow in Hattem kwamen volgens een lokale krant duizenden mensen af. Het weer droog met vooral in het oosten zon. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen zacht en maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die op de N242 middenmeer richting Alkmaar... tussen Herengewaard en het industriegebied Boekelemeer...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 Our lives have come between got Tiffany, she said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. say that we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart.